Citydijkers met het NOS Journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro vecht toch de uitslag van de verkiezingen aan. Die werden ruim drie weken geleden nipt gewonnen door zijn linkse uitdager Lula. Het team van Bolsonaro zegt nu dat er softwarefouten zitten in sommige stemmachines. Bolsonaro vindt dat een deel van de stemmen daarom ongeldig zijn... De kiescommissie wil zijn klacht pas behandelen als het team binnen een dag met een uitgebreid rapport erover komt. De overwinning van Lula is al bevestigd. Ook is zijn winst erkend door leidende Braziliaanse politici en internationale bondgenoten. De politie heeft in de zoektocht naar een vermiste vrouw in Brabant een lichaam gevonden. Ze houden er sterk rekening mee dat het gaat om de 36-jarige Silvana Heber... die sinds zaterdag wordt vermist. Eerdere zoektochten in het bos rond haar woning in Loon leverden niets op. De ex-man van de vermiste vrouw zit vast. Hij wordt verdacht van moord. Afgelopen dag besloot de rechter dat hij langer vast blijft zitten. De aangekondigde staking eind deze week bij PostNL gaat toch niet door. De rechter gaf er de afgelopen dag wel toestemming voor, maar onder voorwaarden. Die zijn volgens vakbond FNV zo streng dat het geen zin meer heeft om te staken. PostNL spannen het kort geding aan omdat de staking in de drukste tijd van het jaar valt. De Tweede Kamer wil dat er mystery guests worden ingezet om stagediscriminatie tegen te gaan... Een meerderheid stemde voor een motie erover van Denk. Inspecteurs doen zich dan bij bedrijven voor als stagekandidaat... om te controleren of er niet gediscrimineerd wordt. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog... en het koelt vannacht af naar een graad of 6. Morgen is het bewolkt en smiddags ook wat, valt er ook wat regen. Het waait hard en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 op 106.9 ZFM blijven naast jou Ik heb niets liever, mijn darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling Mijn phone Liefst zou ik jou bellen Maar zit kwap te tellen Kan met jou niet verder of dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren?